Eefje Kunen met het NOS-journaal. In Breukt gewoed. Enkele appartementen zijn weer vrijgegeven... maar een groot deel van de bewoners moet de nacht elders doorbrengen. Twaalf mensen zijn naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht... met diverse klachten, waaronder ademhalingsproblemen. De brand in Breukelen was snel onder controle, maar er was veel rook. Over de oorzaak is nog niets bekend. Universiteiten kunnen het groeiende aantal aanmeldingen niet aan. Daarvoor waarschuwt het interstedelijk studentenoverleg. Er hebben zich nu al bijna 10.000 bachelorstudenten meer aangemeld dan vorig jaar rond deze tijd. De studentenorganisatie vreest voor de kwaliteit van het onderwijs. Zo zouden werkgroepen veel te groot worden. Onder de aanmeldingen zijn steeds meer buitenlandse studenten. Het ISO is bang dat Nederlandse studenten daardoor verdrongen worden. Steeds meer universiteiten werken met een numerus fixus... waarbij maar een beperkt aantal leerlingen wordt toegelaten. Islamitische Staat claimt de verantwoordelijkheid voor de dood van vier fietstoeristen in Tajikistan. De autoriteiten in het Centraal-Aziatische land gaan nog steeds uit van een ongeluk, maar ze sluiten opzet of terrorisme niet uit. Onder de vier fietsers was ook een Nederlander. Twee schilderijen van de Nederlands-Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker gaan niet naar diens erfgenamen. De Amerikaanse schoondochter was een zaak begonnen om de kunstwerken terug te krijgen van een museum in Californië, maar de rechter oordeelt dat het museum de rechtmatige eigenaar is. De zaak draaide om twee 16e-eeuwse schilderijen van een Duitse schilder. Jacques Goudsticker kwam in de oorlog om. Zijn handelsvoorraad werd door de nazi's in beslag genomen, maar kwam na de oorlog in handen van de Nederlandse staat. Die verkochten schilderijen door en zo kwamen ze uiteindelijk in Amerika terecht.